en een voorspoedige start. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Politie jacht op degene die vannacht een aanslag pleegde op een nachtclub. Een man verkleed als kerstman schoot in het rond in de populaire club Reina. Er vielen zeker 39 doden, onder wie 15 buitenlanders. Hun nationaliteit is nog niet bekendgemaakt. Er zijn zo'n 70 gewonden. Na de schietpartij is de dader ontkomen. In meerdere plaatsen zijn in de nieuwjaarsnacht hulpverleners belaagd. Onder meer in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Amersfoort. In Den Haag raakte een agent zwaar gewond bij een aanrijding. Daarbij lijkt volgens de politie geen opzet in het spel. Maar toen de gewonde agent werd geholpen door medewerkers van de ambulance... werden ze bekogeld met vuurwerk en stenen. In Elim in Drenthe gooide een groep van 70 jongeren met zwaar vuurwerk naar de brandweer en de politie die op een brand waren afgekomen. Daar werd de ME ingezet. En in Amersfoort zijn zo'n 30 jongeren gearresteerd. Daar was een auto in brand gestoken en werd gevochten. Het oogziekenhuis in Rotterdam heeft afgelopen nacht 14 vuurwerkslachtoffers behandeld. Dat aantal is vergelijkbaar met vorig jaar. De helft van de schade aan de ogen is zo ernstig dat slachtoffers er de rest van hun leven minder zicht mee hebben of blind worden. De meeste gewonden vielen door rondvliegend legaal siervuurwerk. Het oogziekenhuis verwacht de komende dagen nog meer gewonden te behandelen uit andere delen van het land. De Duitse politie heeft in Keulen honderden mannen omsingeld en naar hun papieren gevraagd. De meeste waren van Arabische of Noord-Afrikaanse afkomst. Wie zich niet kon identificeren werd opgepakt. De politie was streng om een herhaling van vorig jaar te voorkomen. Toen werden bij het Centraal Station van Keulen honderden vrouwen aangerand of bestolen. Vannacht is er twee keer aangifte van aanranding gedaan. Het weer dan nog, bewolkt, maar in het zuidoosten misschien wat zon. Vanmiddag trekt regen het land in en kan er wat natte sneeuw vallen.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 It's true, Mr. New Year. It's true the love we seek through you will fill our imagination and give us inspiration. This is the reason why we make resolutions, and this is the season to give more. Contributions are low. It's a new year. Hello. Oh, yes, we welcome you here. We'll wipe our tears on yesterday. For a new year has come our way. This is Paris we make resolutions, and this is the season to give more contributions. Hello, Mr. New Year, hello. Oh, oh, oh yes, we welcome you here. We'll wipe our tears on yesterday, for New Year has come our way. Ja, een hele goede morgen luisteraars. Eh, zondagochtend 10 uur en een hele bijzondere zondagochtend natuurlijk. Nieuwjaarsdag. En dat was wel even schrikken voor de presentatoren van uh, jazz. Want die hebben natuurlijk ook een beetje doorgefeest tot in de laatste uurtjes. Uh, traditiegetrouw zijn we altijd met meerdere personen op nieuwjaarsdag. En dat is ook deze keer weer het geval. Mijn naam is Auko en eh, Jeroen is al aanwezig. En wie weet verwachten we nog wel meer presentatoren... die wat meer moeite hebben met het opstaan op deze bijzondere dag. Eh, namens het jazzteam wensen we u natuurlijk een heel gelukkig 2017. En we hopen dat het eh, qua muziek in ieder geval een topjaar voor u gaat worden. En ja, dit was een leuk openingsnummertje. welkom, Mr. New Year. En dat werd gezongen door de Cool Breezers... Nou zegt u natuurlijk, wie zijn de Cool Breezers? Maar je had in de 50 jaren een muziekstijl die heette de doo-wop. En eh, dat eh, kwam uit de Verenigde Staten. En eh, ja, dat waren vaak achtergrondkoortjes. En die zongen vaak niet betekenende woorden. En deze band kwam uit die periode. En omdat het toch wel een bijzondere periode is... want er is dat natuurlijk invloed in van jazz... en van nou, eigenlijk allerlei muziekstijlen zijn erin verwerkt. En het is grappige muziek. En ik dacht, ja, op nieuwjaarsdag moeten we toch een keer stilstaan bij deze muziek. En een paar liedjes kiezen die te maken hebben met nieuwjaar. En ik heb er nog één. Eh, ach, eh, en dit is, wordt gezongen door de Heartbeats eh, after New Year's Eve. En dat is het dus natuurlijk. New Year's Eve is over deze vrolijke klanken... dan eh, moeten we toch overgaan tot eh, de echte jazzmuziek, zou ik bijna zeggen. En eh, ja, het was wel een bijzondere ervaring om deze keer naar Zandvoort te rijden. Want het een beetje mistig, maar het was volledig uitgestorven. twee verdwaalde hardlopers heb ik gezien onderweg. En dat is op andere zondagen toch wel anders. Als je dan langs de duinen rijdt, dan staat het beide parkeerplaatsen helemaal vol. Met mensen die eh, ja, eh, eh, aan de rollen zijn door dat mooie bosgebied. En deze keer, het was volkomen uitgestorven. Ik geloof dat er één auto stond. Misschien van een diehard. Uh, we gaan over naar de jazzmuziek, zei ik al. En mijn zoon vertelde mij laatst dat hij een nieuwe basgitaar in zijn bezit had. En hij speelt eigenlijk al een andere soort gitaar. Maar deze keer had hij de basgitaar gepakt. En hij had dat liedje ontdekt van Van Morrison, Moondance. En hij zei, pa, daar zit een geweldig basloopje in. moet je voor de aardigheid eens draaien. En verrek, hij had gelijk. Luister maar. Well, it's a marvelous night for a moon dance With the stars up above in your eyes A fantabulous night to make romance Neath the cover of October skies You know the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. You I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more morning dance with you? my love. Can I just make some more romance with you, oh, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you never. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just travel inside. Then I know how. some more romance with you, my love. Ja, Moondance. Volgens mij toch van een cd'tje uit eh, de 70 jaar, als ik me niet vergis. Ik doe het uit mijn hoofd, maar volgens mij was het uit die periode wel. Maar een fantastisch nummer en ook heel veel gecoverd. Ook door allerlei, in allerlei jazz-uitvoeringen natuurlijk. Maar dit is eigenlijk pure jazz natuurlijk van Van Morrison. Eh, eens even kijken wat ik nog meer heb. Oh ja, wat ga je het meest missen in 2017 eh, wordt wel eens aan je gevraagd. En dan, dan heb ik, eh, denk ik, ja, dan mis ik toch een beetje president Obama. Die man had een uitstraling, fenomenaal natuurlijk. En ook alleen al vanwege de muziek. Want hij heeft ja, verschillende concerten georganiseerd. Jazz at the White House en... Eh, allerlei eh, tributes toe bekende eh, muzikanten. En dat zijn prachtige uitvoeringen. En zo vond ik laatst, dat was puur toeval, een prachtig filmpje... van Jazz at the White House op 30 april 2016. En daar treden werkelijk waar alle coryfeeën van Amerika... die treden aan in dat Witte Huis om president Obama en zijn familie... en alle genodigden te vermaken. En het is een fenomenale bezetting. En allemaal onder leiding van Herbie Hancock... En ik ga u een klein stukje laten horen van het nummer wat Sting daar gezongen heeft. Dit is Helen Mirren overigens. This is jazz. We improvise. Oh, it's so wonderful to be here this evening and to introduce a legendary musician, a fellow countryman of mine, whose affinity for jazz led him to write and record this song on his album Nothing Like the Sun. Joining him on stage, Herbie Hancock, Robert Glasper, Lionel Luike, Marcus Miller, Terry Lynn Carrington, and guitar legend Pat Metheny. Ladies and gentlemen, Sting. Tonight, I'm all by myself in your silver light. I would gaze at your face My eyes are too weak. How cold is the heart when it's warmth that he seeks? You watch every night. You don't care what I do. I'd go out of Dat was natuurlijk... Dat was natuurlijk Sting. En eh, ja, ik ga graag eh, het, woord geven aan Jeroen. Die staat er ook klaar voor met eh, prachtige jazzmuziek om een paar nummers te draaien. En inmiddels is Peter ook binnengekomen. Dus we zijn bijna compleet. Een heel goedemorgen. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ook namens mij natuurlijk een heel gelukkig en vooral gezond 2017. Ook voor onze luisteraars in het buitenland, buiten Zandvoort, eh, van harte welkom en voor jullie natuurlijk ook een eh, gelukkig nieuwjaar. Ik ga een nummertje draaien van een eh, trio dat ik dit jaar tegenkwam in, in de voorbereiding van een van deze programma's. En dat is het Giovanni Guidi trio. En hun nummer, dat heet Kisas, Kisas, Kisas. Misschien, misschien, misschien. Giovanni Goody Trio. Ze hebben een prachtig album uitgebracht, This is the Day. En dit jaar waren ze op North Jazz te luisteren. En absoluut een band eh, die een aanrader is eh, als u ze nog eens een keer tegen mocht komen. Of als u in de gelegenheid bent om een cd van ze te beluisteren. Nieuwjaar is natuurlijk ook altijd het moment om even terug te kijken naar eh, alle artiesten die ons verlaten hebben. En alle grote popartiesten komen natuurlijk in het, eh, in het nieuws voorbij. De jazzartiesten niet zo heel vaak. Maar een grote jazzartiest die ons verlaten heeft is Toet Stielemans. Ik heb een eh, nummer meegenomen van een, eh, van een oud album van hem. En het nummer dat heet Soldier in the Rain. Dat was Toets Een geluid wat je altijd bijblijft en wat altijd mooi zal blijven. Andere artiest die ik mee heb genomen is Cecile McLaurin Savant. Een Amerikaanse vocaliste. Ik heb haar dit jaar gezien op het Noordse Jazz Festival. Een hele bijzondere vrouw met ook een hele bijzondere stem. Eh, iemand die mee was, die zei van nou, is dit nu waar jij voor kwam? Ik zei: ja. En zo, je kan het leuk vinden, je kan ervan genieten. Misschien vind je het ook niet leuk, maar ik ga toch een nummertje van haar draaien, want zij was ook wel een bekende uh, een grote ontdekking voor mij dit jaar. Cecile McLaurin Savan. What's the matter now? Cecile McLaurin Savan, What's the Matter Now? Hele bijzondere verschijning. En hiermee wil ik eventjes eh, het woord overgeven aan mijn collega Peter. Ja, jazzmuziek is eh, gebaseerd op allerlei thema's. En eh, de dames en heren componisten die halen overal hun inspiratie vandaan. En mm, de heren Hart, Stone en Repson, Reposo... die hebben eh, ooit gedacht van... Ehm, we gaan eh, een mooi stuk schrijven als eh, titelsong voor de serie Sesamstraat. En Oscar Peterson die zei samen met George Mraz en Louis Hayes... wij gaan dat op de plaats zetten, maar dat laten we zingen door de Singers Unlimited. En dan klinkt het als volgt. get to Sesame Street. How to get to Sesame Street. The Singers Unlimited. Begeleid door Oscar Peterson Trio, Sesame Street. Ik ga nog een stukje van deze groep laten horen. Maar nu met een eh, Duitse begeleiding. Waaronder de al heel lang in Duitsland wonende Italiaan Charlie Antolini op de drums. Eh, en als eh, hoofdbegeleider hebben ze gekozen niemand minder dan onze eigen Art van Damme. En de Amerikaan Art van Damme. En het stuk heet Cherry, cherry, ain't it a shame that you can't be sweet as your name? Always flirting, having your fun. never certain if I'm the one. But if I am, I'll hang around till you grow up, yeah, and settle down. But will you, Why? Singers Unlimited. Ja, mijn stem is een beetje aangeslagen door de verkoudheid... maar dat mag de pret niet drukken. Eh, eens even kijken wat ik eh, nog op de rol heb staan. Oh ja, Anne Burton, een eh, bekende Nederlandse zangeres... die heeft ook een aardig cd gemaakt samen met Rob Aangebeek, trio. En dan zingt ze een nummertje dat heet... even kijken op lijst... My Gentleman's Friend. En ik had al gezegd, Moondance bevat een leuk basloopje... maar dit nummer heeft ook een aardig basloopje. Emery, Harry Emery, dacht ik, speelt hier de bas. Waarop ik altijd wacht, iedere avond als wij onze concerten doen. Want het geeft mij namelijk de gelegenheid om dicht tegen de mooiste bassist van Nederland aan te kruipen. In het nummer My Gentleman Friend. I'm riding high and I approve of the trend. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. The sunny skies seems like it never will end. Long as he's around me, I'm referring to my gentleman friend. His kind of kisses suit me to a T. What I've been missing in the used to be, I'm getting frequently, and so goodbye. To cares that hound me, is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry? Gonna love him till I die my gentleman friend. kisses suit me to a T. What I've been missing in the used to be, I'm getting frequently, and so goodbye. Two cares that haunt me, is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry? my gentleman friend. Mm, he's a gentle friend, such a lovely friend, my gentleman friend. Harry Henry. Dank u. Ja, Anne Burton eh, is eh, helaas niet zo oud geworden, dacht ik verleden aan eh, keelkanker. Jammer, jammer, jammer. En die Rob Aangebeek is wel een hele bijzondere figuur natuurlijk. Een eh, pianist. Eigenlijk uh, eh, 1976, toen kwam Art Blakey naar Europa om een, een tour te maken. En zijn pianist Mickey Tucker was gearresteerd wegens drugsbezit. En toen had hij toch een pianist nodig. En toen kwam hij terecht bij Rob Aangebeek. Een kantoormannetje die in zijn vrije tijd toch piano speelde. En die mocht mee op die tournee. En dat beviel Art Blakely zo goed dat hij tegen hem zei... je kan mee naar Amerika komen. Maar Rob vond dat niet genoeg zekerheid bieden in dat wilde klimaat. En bleef gewoon zijn kantoorbaantje volgen en ging niet bij Art drummen. Maar af en toe, ik, volgens mij speelt hij nog steeds, wel steeds in een andere eh, bezetting. Dus eigenlijk een fenomenale figuur met eh, ja, mooie dingen gedaan. En hij speelde mee met zijn trio bij Arn en Burton. Eh, ik hou heel erg van filmmuziek. En ik kwam laatst weer een, een zangeres tegen die eh, eigenlijk Lauren White heet. Prachtige cd gemaakt, 2010. Laat ik eens even kijken of ik hem op mijn lijstje gezet had. Ja, ik heb hem hier staan gelukkig. CD 2010. En When All the Lights in the Sign Worked. Allemaal filmmuziek. Ook deze. Beetje film noir. It's a rainy night on Western. Cars are driving much too fast. Neon coloring the raindrops running down the windshield glass. And the buildings all have fire escapes, but no one's escaping from here. Oh, the haunts of another year. go bar down on its luck. I keep wondering what it must have been like when all the lights in the side worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood and the radio is playing jazz, Canton in a mellow mood. You keep flipping the stations one by one till you're back to stand for good. And I feel you close beside me, playing with my foolish heart shadows wrapping you in mystery. Like a hero in an old film noir. could never resist. Ooh, you push back my long brown hair in a prelude to a kiss. The street lamps in the rain are shimmering. Reminds me what the world was like when all the lights in the side worked on a long gone in the sign word on the long gone home. cd. Ja, prachtige nummertjes staan erop. Zeker de moeite waard. En wat onbekendere jazzmuzikant is Wilton Gaynor. En daar, het grappige daarvan is, daar hebben ze opnieuw een eh, cd van uitgebracht. Een poosje geleden. En die cd heet Africa The Calling. En daar een nummertje van. Luister naar Wilton Gaynard. Dit is CFM Jazz. We zijn zo weer bij u terug. Stuur jullie allemaal...